7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Japanse stad Nagasaki is de aanval met de atoombom herdacht. Vandaag, 75 jaar geleden, viel de bom om iets na 11 uur ochtends Japanse tijd. De burgemeester van Nagasaki riep in een toespraak op tot wereldvrede... en de afschaffing van kernwapens. De denking werd bijgewoond door overlevenden en nabestaanden... van de meer dan 70.000 doden die toen vielen. De bom op Nagasaki kwam drie dagen na die op Hiroshima. Daarbij vielen 140.000 doden. De Belgische kustplaatsen Blankenbergen en Knokkenheist gaan dagjes mensen weren. De burgemeesters besloten dat na verschillende incidenten op het strand. Er waren vechtpartijen en door de drukte is het lastig om afstand te houden. In Blankenbergen worden controleposten van de politie opgezet. Ook rijden er tussen 9 en 4 uur vanmiddag geen treinen meer naar de stad. Knokkenheist neemt dezelfde maatregelen. De Wit-Russen mogen vandaag naar de stembus om een president te kiezen. Dat was de afgelopen jaren een gelopen race, maar president Lukashenko, die voor een zesde termijn gaat, krijgt voor het eerst fors tegenstand van de oppositie. Die wordt geleid door de vrouw van een opgepakte presidentskandidaat. De afgelopen weken bezochten tienduizenden mensen de campagnebijeenkomsten van Svetlana Tiganovskaya. De kans is erg groot dat Lukashenko weer gewoon gaat winnen, maar als hij toch minder stemmen krijgt, is de oppositie bang dat hij dat niet zal accepteren en met fraude en geweld de macht zal proberen proberen te houden. President Trump komt met een pakket hulpmaatregelen voor Amerikanen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. De onderhandelingen met de democraten in het congres zijn stuk gelopen en daarom zette Trump zijn handtekening onder verschillende decreten. Zo wordt onder meer de tijdelijke werkloosheidsuitkering voortgezet. Ook komt er meer bescherming voor huurders tegen huisuitzetting. Het weer, het is heet vandaag met temperaturen van 30 graden op de Wadden... tot 36 of 37 in het zuidoosten van het land. Morgen houdt de hitte aan met toenemende kans op een hoosbui...